4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf morgen mag in de Achterhoek en een deel van Twente... geen water meer uit beken, sloten en vijvers worden gehaald... om bijvoorbeeld te sproeien. De waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel hebben dat besloten... in verband met de zeer lage grondwaterstanden... en een neerslagtekort van 200 tot 220 millimeter. Het is vergelijkbaar met de extreme droogte van vorig jaar. In en om twee kwetsbare natuurgebieden bij Borculo en Doetinchem mag ook geen grondwater worden gebruikt. Er wordt streng opgetreden tegen het overtreden van de verboden, waarschuwen de instanties. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de manier waarop webwinkelgigant Amazon gegevens verzamelt. Volgens Eurocommissaris Verstaaier heeft het bedrijf twee petten op. Amazon zou concurrentiegevoelige informatie van onafhankelijke webwinkels analyseren. Met die informatie kan het bedrijf klantgedrag voorspellen en zelf de producten op de markt brengen die bij andere winkels populair zijn. Dat zou in strijd zijn met de EU-regels voor eerlijke concurrentie. Vanaf volgend jaar maart zijn ouders in Duitsland verplicht om hun kinderen in te enten tegen mazelen als ze naar de basisscholen of dagopvang gaan. Ook personeel van scholen, medische instellingen en in de vluchtelingenopvang moet worden ingeënt. De Bondsdag moet nog wel beslissen over de vaccinatieplicht. Kinderen die nieuw zijn in Nederland vinden lieve heersbeestje het moeilijkst uit te spreken. Het woord staat bovenaan de top 10 die de Stichting Kinderpostzegel heeft laten samenstellen. Andere tongbrekers zijn afstandsbediening, vogelverschrikker en misschien. zijn dus allemaal woorden met SCH of een rollende R. En Desiree van Lunteren keert terug bij Ajax. De voetbalster tekent voor twee jaar. De international van 26 speelde afgelopen seizoen bij het Duitse Freiburg. Daarvoor speelde ze ook al zes jaar bij Ajax. Het weer, zon en wolken, maar bijna overal droog. In het noorden misschien een buitje. Het wordt 25 graden. Morgen iets warmer en op meer plaatsen mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Veel problemen zijn er nog niet aan het begin van de avondspits. Het gaat langzaam vooral op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht... en op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp.